Is for you that the sun don't shine? oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Have you seen the old man?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 Well, it was going to be that. And I, I had it in my mind that that would have a, a lovely ring to it. And then I started thinking, something reminded me there was a song called The Poor People of Paris, or a tune called The Poor People of Paris. And I thought, well, if, you know, this situation is not just confined to this city, it's everywhere. And, and London, which I know even better, has, you know, just the same characters, um, different in a different circumstance, different location. So I just started reworking it but I have, hand on heart, I don't think it would have been written had I not been here and certainly the tune was here. I remember uh, I mentioned earlier about you know all the musicians around. It was a guitar player that called Gary Peterson and said to me, "That's such a pretty tune, man. You should write some words to it." You know. And that's so it started off about Paris and metamorphosed into London, you know. When you wrote it, you were part of an alternative culture, but the song went on to achieve mass appeal. How does that make you feel? A little bit weird, actually. Yeah, I would have liked it to have been a bit more left field, you know, than that. Then, um, but you know, it, if it is viewed as a pop song, let's hope it's a pop song that makes people have a think. Because there's a wonderful world of music and words out there that aren't just, you know, what they sound like when you first hear them. They're worth looking at again. Do you believe the song will outlive you? I think it will, yeah. I do. I mean, don't I don't want it to sound vain, but I, I just, you know, people still covering it. You know, it's still picking up the odd cover version. Stop taking dope. I quit drinking whiskey. My old man plays the trombone, works out at the track. says that he loves me, even though it's not his baby says that raise him up like he was on sun. He gave me a ring that was worn by his mother. It takes me out dancing every Saturday night. I think about you. Every time I pass the filling station, on the counter all the grease use well in your hand. I still have that record, Little Anthony and the Imperials. But someone stole my record player. How do you like that? Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. I went back. first time I think I'm gonna stay. Charlie, I think I'm happy. For the first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. Buy me a used car lot. I wouldn't sell any of them. Drive a different car every day, depending on how I feel. And Charlie, for Christ's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband. He don't play the trombone. Need to borrow money to pay this lawyer, Charlie Hay. I'll be eligible for parole come Valentine's Day. met Christmas Card from a hoeker of Minneapolis. Hij blijft wat hebben. Uh, Chitse van der Dam, gast in het programma. Goeiedag. Ehm, hallo. Uh, hey, ehm, wat ik eh, verder nog eh, met je wou bespreken is 24 uur. Ja. In sessies van drie uur. Daar heb je een hoop personeel voor nodig. Ja. <laughs> helaas wel. Nee, helaas. Eh, gelukkig eh, zijn er heel veel mensen die graag mee willen werken. Zijn dat ook mensen met ervaring? Eh, ja, zeker. Oké. Okay. alle restaurants nemen in principe hun eigen bediening en keuken mee. Dat is helemaal goed. nou, ik heb dan een heel team peloton mensen die... peloton? <laughs> heel peloton mensen die vrijwillig komt helpen. Van bediening tot gastvrouwen tot algemene diensten. Dat moet ook gebeuren. Natuurlijk heel veel klusjes. Eh, ja, ik heb heel veel mensen eigenlijk. Uh... Nou, prima. En die hebben zich ook, eh, of heb je daar veel moeite voor moeten doen? <laughs> of hebben die zich zo aangemeld? Nou, heel veel hebben zich zo aangemeld. Ik heb een paar ook gevraagd. heel veel zandvoerders ook, gelukkig. Ja. En ja, Fem Caramon van Plazant bijvoorbeeld en Daisy... van en Plazant, die komen helpen allemaal. Ja. Ehm, ja, mensen uit het dorp. Ehm, heel veel mensen uit het dorp trouwens. Ja, nou, dat is leuk. Ja, heel veel zandvoerders komen helpen en bieden aan om te helpen. Dat is wel... Eh, ja. Ja, super tof. Ja, helemaal goed. Ja. Nou, dan heb ik lekker een vrije zondag en eh, maandag. Nou ja, ik heb jou ook dus... ingeroosterd. Oh. Daar zouden we het nog even over hebben, hè? Oh. Uh, vind je het goed als ik eerst een plaatje draai? Ja, de eerste plaatje. <laughs> <laughs> kan ik je een beetje geruststellen alvast. <laughs> Goed, uh, ja, ik, ik, ik kom er niet omheen. Ik moet hem gewoon elk jaar in deze tijd draaien. Slate, Merry Christmas everybody. Het is een dijk. I'll Be There For You. En de goede luisteraar heeft wel gehoord dat dat eh, ook de begintune was van eh, de tv-serie Friends. Chitsen. Ja, Jacques. Mag ik er wat over zeggen? Wat we voor ons hebben staan? Ja, ik weet het niet. Wil je de vraag? Ik vind het eh, eigenlijk een schandaal. Dat iemand voor zo'n goed doel ja, ja, ja, ja. Mensen die... Uh, eh, 26 euro durven te bieden. Ja, uh, moet ergens beginnen natuurlijk. Het loopt nu weer snel op, gelukkig. Ja, maar het is toch... Eh, ja, ik bedoel, we, hadden, we zijn met vakantieveiling in zee gegaan. En... Ehm, ja, goed, dat, dat, Doet, dat doet er verder niet toe. Nee. Ik denk niet dat dat iets is wat we hier moeten bespreken. Nee, zeker niet. Alleen ja, de mensen die erop bieden, ja, kom eens. het is voor het goede doel. Het is een serious request. Ehm, we willen met een hele mooie cheque eh, daar naartoe gaan. Elke 2 euro is één kindje die eh, geholpen wordt. Dus eh, ja, ik zou zeggen, geef gul. Ehm, ik, ik vind zelf, als ik heel eerlijk moet zijn... voor iets wat, wat er geboden wordt... Dat 200 euro, dat is, dat is een minimaal bedrag. voor twee personen. Ja, <laughs> voor twee personen helemaal. Ja. Het is, de waarde hiervan is zeker 200, 300 euro per persoon. Ja, dat denk ik ook wel. Als je ziet wat er allemaal gebeurt. Ja. Ja. Ik ben er helemaal stil van. Ik ook. Maar ja, goed, eh, blijf positief. Uh, eh. wel. we hebben nog een, een, eh, drie uurtjes te gaan. Ja, dus, en we gaan nog even lekker knallen. En ik hoop dat iedereen een beetje meebiedt. En ja, we gaan het, het beste eruit halen. En ja, alle topchefs van Nederland komen. En ja, ja ik hoop dat iedereen zich dat ook realiseert. Dat eigenlijk de, beste chefkoks van Nederland komen naar Zandvoort... Nog nooit eerder gebeurd. Ik denk dat het in heel Nederland nog nooit gebeurd is. Het is nog nooit gebeurd in heel Nederland. En eh, ik hoop de mensen zich dat goed beseffen. En eh, iedereen kan nu zijn bijdrage doen voor het goede doel. En eh, nog iets heel, heel, heel bijzonders voor terugkrijgen. Ja, lijkt mij ook. Ja. Voor Frank weer, hè? Heel zo lange. Ja, verwennen we die jongen toch eigenlijk, hè? <laughs> <laughs> maar ik heb er lekker een buitenland erbij gegooid. no petrol in the car, no voor een Kiali Blue heet het ding. Uh, is alweer van een paar jaar geleden. Maar dat geeft niet. Nee, een heel mooi nummer hè? Ja, een heel mooi nummer. Heel mooi, ja. En ik hoop dat eh, onze vriend genoten heeft, als hij luistert. Misschien heeft, het wel zo, <laughs> misschien heeft hij het wel zo druk dat hij uh, tijd... Het was vanavond gelukkig heel druk, dus ja... Ehm, ja. Ja. ja. We kunnen alleen maar hopen dat het een groot succes wordt. Ja, natuurlijk er blijven, er blijven, succes. Eh, er blijven, natuurlijk stoelen over. Ja, we eh, houden eh, vanaf vannacht mensen die de boot gemist hebben... En, of de, de tijd en de en ruimte niet hebben gehad om mee te bieden op de veiling... krijgen vanaf vannacht 12 uur nog de kans om een stoel te bemachtigen. En hoe gaan we dat doen? <laughs> Ja, via de website. Via www.24uurevi.nl Vanaf nacht 12 uur zullen stoelen nog verkocht worden. En ehm, ja, het komt, eh, wordt ook nog verkocht. Helemaal goed. Is dat een vaste prijs? Ehm, ja, dat wordt een hele vaste prijs, ja. ja dat lijkt me ook. We zijn nog een beetje in overleg wat die prijs eh, gaat worden, maar eh, het komt helemaal goed. Met wie? De Belastingdienst? <laughs> nou, ik vraag maar. Nou ja, met, met de organisatie, hè. Ja. Nou. Dus, iedereen die is zeker vandaag, nou, al de hele tijd natuurlijk, maar vandaag is voor iedereen een hele heftige, zware dag. Eh, ja, het is een hele hectische dag vooral. Ik merk iedereen is echt naar de kloten. En eh, we werken de bal uit onze broek om eh, dit evenement tot succes te maken. Dus heel veel respect en heel veel chapeau voor iedereen die hier meewerkt. Helemaal goed. Ja. ja. ja. nou ja, goed. Dus morgen, vanaf vannacht 12 uur, zeg maar, hè, op de website. Ja. Evi. 24 uur evi.nl 24 uur evi.nl. Ja, alle informatie over nieuwe promo. Ja, we doen er alles aan om het succes te maken, denk ik. Ja. En een fantastische promo ook gemaakt, hè, met al die eh, koks. Leuk, hè? Misschien kunnen we die zo wel even draaien. Ja, we kunnen wel even een stukje laten luisteren, denk ik. Denk ik ook. Ik ga hem opzoeken. Draaien we ondertussen even Tina Arena, een eh, Australische zangeres... met het nummer Chains. Zo mooi. hun een nieuw leven met mest. Laat ze daarom daar niet in de stront zakken. Wij zijn Chits van der Ram en Frank Schipper van restaurant Evi in Zandvoort. Wij zijn initiatiefnemers van 24 uur Evi in Friends. Plaatsvindt 22 en 23 december. G'day, my name is Peter Edwards from Southern Cross Modern Australian Cuisine in Heemstede. My name is Alexander Kenton. And together, we're taking part in the 24-hour cooking for Serious Request. Wij zijn Bas van Kranen. En Daan van Wijk. Van Restaurant De Leuf. En wij doen mee. Ik ben André Gerrits van Restaurant Het Amsterdammetje. En ik ben erbij. Ik ben Pascal Jallijn vanuit het Creëdom. Ik doe mee. Namens Roger eh, Ik ben van Restaurant Larief. En ik ben erbij. Ik ben Christian Restaurant Premier in Amsterdam. Eh, ik ben erbij. Ik ben Danny Jansen van 24 Kitchen. En ik doe met heel veel andere collega's mee aan de Serious Request actie. Jij toch ook? Ik ben Marcel restaurant restaurateur en ik ben erbij. Goedemiddag, we gaan een eh, salade maken in het kader van eh, de 24 uur actie van AP Friends. gorgonzola en Witlof. En deze salade krijgt u niet als wij er zijn. Aanstaande woensdag, 18 december, gaat vakantieveilingen onze stoelen peilen. Wij zijn trots op iedereen die meewerkt aan dit unieke evenement voor Serious Request van 3FM. Mijn naam is Mark Gatema van Restaurant ML en ik ben erbij. Hi, ik ben uh, Alain Alders van restaurant De Vrienden van en ik heb er zin in. Ik ben Tim Kunst, restaurant Liggen in Rijswijk en ik doe mee. Ik ben Adam Venker van de Kroonwater en ik doe mee. Hoi, mijn naam is Jamie van Heijen van Jamie van Restaurant Oude Kerk Amsterdam. En ik ben erbij. Ik ben Jan Sobekki van Restaurant Chocol in Bloemendaal. En ik ben erbij. Ik ben Arjen Gossen van Restaurant Fork MS. En ik doe mee. Wij zijn van zijn erbij. 3FM Series Request. 24 Hours, Evie en Friends. Samen met Fork MS. Wie mee? Veiling. En dan zien we u dan. Seriously. You serious? I'm serious. We're serious. Nou, dat was de promo. Leuk, hè? Ja. Vooral als je weet hoe die in elkaar gezet is. Heel snel, namelijk. Ja, mooi, hè? Daar was, eh, daar was niet veel tijd voor. En eh, ja, dat, eh, dat ging gewoon fantastisch. Ja. En er is nog veel meer gedaan aan, aan promotie. Ja, we zijn bij RTL Boulevard geweest. Daar komt hij. Hoe kicken? Dat wordt een nieuws Duidelijk. voor vanavond. Eh, Anouk, jij moest toch iets uh, melden belangrijks over allemaal chefs die iets samen genomen. Ja, heel leuk. Serious Request zit er natuurlijk weer aan te komen. Samen er is een heel mooi initiatief gekomen van twee mannen. Dat is Frank Schipper en Chitse van der Dam van het restaurant Evi. Die hebben gezegd, wij gaan 24 uur lang met drie sterrenchefs alleen koken. Er zijn 30 eh, plaatsen aan een hele grote lange tafel. Per setting drie uur de tijd. Ook midden in de nacht? 240, wat zeg je? Ook midden in de nacht dus. Ook midden in de nacht. Dat, ehm, dat zorgt dus voor 240 plekken, maar je moet daarop gaan bieden. In samenwerking met vakantieveiling.nl kun je vanaf 18 december om 12 uur s avonds gaan bieden op een plek. En het geld wat daar van, vanaf komt, dat gaat natuurlijk naar Serious Terwijl de DJ zit te hongeren in dat glazen huis, kun jij je vol vreten voor het goede doel. Met, een drie, <laughs> nice, nice, nice. Mooi, hè? Heel mooi. Ja, dat was lach, joh. Er zijn alles geweest eh, wat je maar kan bedenken, eh, heb ik het idee. Ja. Er is in ieder geval alles aan gedaan. Laten we dat zo, eh, zo stellen. Ja. En bij Nederlanders. Wij hebben toch een groot hart. Ja. Bied mee op veilingen, vakantieveilingen.nl. Nog twee uur en een half uur, hè? Ja, het komt tot vannacht 12 uur. last van. Ook al doet het niet echt pijn. Maar ik val voor alle vrouwen. Alle vrouwen op dit bal. Dat speelt te veel op Nee, mijn ochtend als vanochtend. Vroeg op, want de zon die scheen. Opgeruimd loop ik naar buiten. En ik zie het naam, niet denk Ik dacht dat ze naar me lachte. Dus vrolijk lag ik naar haar terug. Maar die boom was haar van die als Als u begrijpt wat ik bedoel. Al dat moois langs hier en De mijn goud liever kwijt naar een rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze hebben gelijk.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 Oh, okay, in een ep met nog een paar liedjes erbij. Ah, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Lange Frans. Eh, dat hè? klinkt het net of Giel Belen hier in de studio ja, zit. Nou, ik, weet dat, ik weet gewoon dat hij ergens anders zit. Ja, ah, in een huis. Ja. Van glas. Met heel veel... Ja. Mensen voor de deur. Heel veel ja, mensen. Vanavond eh, stonden er al behoorlijk wat mensen. En toen zaten ze nog te eten. Echt. <laughs> in een glazen restaurant. Ja, ook dat is er. Alles is mogelijk in... Eh, glazen restaurant. Uh, Gerard Ekdom heeft een eetcafé. En wij hebben alle chefs van Nederland. Ja. De beste. De beste. Best van de best. Ja. Je kan gewoon komen eten, jongens. Hey. Je kan gewoon komen eten bij alle topchefs van Nederland. Ja. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Nee, precies. Eigenlijk eh, heel bijzonder. Een uniek evenement. 24 uur lang in sessies van 3 uur. 9 gerechten. Gekookt door chefs met sterren. Ja. En dat is goud waard zou ik zo zeggen. Denk het ook. En ook goud voor het Het is eigenlijk onbetaalbaar, joh. Het, het, is eigenlijk onbetaalbaar, dat is zonder meer waar. En eh, ik, denk, ik hoop dat de mensen die bieden op de stoelen zich dat ook heel goed realiseren. Dat ze het niet zomaar af kunnen doen met een eurotje bieden of zo. Nee. Dit moet gewoon heel veel geld opbrengen. Hou je in, hè? Geen namen noemen. Ik, <laughs> ik ben er gek genoeg voor, maar we doen het even niet. Eh, we willen goud zien. En dat eh, zong Spendo Ballet een aantal jaren geleden ook al. slowly be an eternal way. Just another play for today. Oh, but I goud willen we zien. U kunt tot uh, eh, 12 uur vannacht bieden op vakantieveilingen.nl... voor een, ja, hoe moet je het zeggen, een belevenis. Maak je nooit meer mee. Nee. Echt, maak je nooit meer mee. Ongelooflijk. Ja, dat... Eh, ja. ja, dan hebben we weer een bruggetje, Heb je een bruggetje? Ja, ik denk het wel. Oké, ga je gang. Uh, nou ja, we zijn weer bezig met iets heel bijzonders. Uh, een van de projecten die ik in mijn eh, korte leventje tot nu toe eh, heb gerealiseerd. En ehm, ja, ik, eh, altijd heel veel mensen hebben er wat over te zeggen.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 In other words, one who kneels. The record shows I took the blows and did it my No, know, no, not me. I did it my way. is your mind. Hey, don't Eh, Lois Lane. Eh, net weer een eh, nieuwe cd uitgebracht, hoorde ik. het zit erop, terwijl er op vakantieveilingen nog doorgeboden wordt. Nog twee uurtjes. Nog twee uurtjes. Doe het. Alsjeblieft. Ja. Doe het. Het doel is zo goed. Ja. Nou, heel erg bedankt, Jack, dat ik weer te gast mocht zijn vanavond. always a great pleasure. Ja, het was weer gezellig. En, ik eh, wens jullie heel veel eh, sterkte met het eh, hele vele werk wat er de komende dagen aankomt. Dankjewel. En ik ga lekker op vakantie morgen. <laughs> Niet ervan. <laughs> nee, het was super gaaf. Heel erg bedankt. En nogmaals, alle mensen die meewerken, kom mee te bieden. heel erg bedankt voor jullie steun en vertrouwen. Het wordt super gaaf. En ja, alles voor Serious Request. En dit is de Anthem of Sirius. Nog één keer. Nog één keer. En beat mee en help ons alsjeblieft om zoveel mogelijk geld op te halen voor Serious Request. Vakantieveilingen.nl of anders morgen op de website www.24uurevi.nl Wat ons betreft, tot ziens, prettige feestdagen en tot in het nieuwe jaar.